Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Bij het boerenprotest in Den Haag zijn zeven mensen opgepakt. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het geklapte landbouwakkoord. En dus kwamen de trekkers weer de stallen uit. Actiegroep Farmers Defence Force wilde bij de Tweede Kamer protesteren... maar werd naar het Malieveld gebonjourd. Een aantal van hen probeert nu toch terug te komen. Verslaggever Wilma Borgman. Inmiddels, hoor ik van mensen buiten... lopen die toch weer richting de Tweede Kamer... omdat ze op de publieke tribune het debat willen volgen. Ik hoor ook dat, er, dat de groep eigenlijk te groot is voor die publieke tribune. Dus wat daar gebeurt, dat eh, moeten we nog maar even afwachten. Zes van de opgepakte demonstranten zouden niet hebben geluisterd naar de politie. En één iemand is opgepakt voor mishandeling. Een ex-acteur van de Club van Sinterklaas moet drie maanden de gevangenis in voor ontucht met een minderjarig meisje. De man van 58 appte met een meisje van 17, want zij was fan van hem. En later hebben ze bij hem thuis ook aan elkaar gezeten. Volgens de rechtbank maakte hij misbruik van zijn macht... omdat het meisje zo'n fan van hem was en daarom overal in meeging. Vier op de vijf profvoetbalsters zegt dat ze minder goed kunnen spelen omdat hun voetbalschoen niet goed zit. Blijkt uit een onderzoek van de Europese Voetbalbond onder 350 voetbalsters komt vooral doordat sommige merken nog geen voetbalschoenen maken. Die zijn afgesteld op vrouwen en meisjes. En als ze worden gemaakt, dan houden ze vaak weinig rekening met de smallere voeten van vrouwen. Sommige voetbalsters knippen zelfs een gat in hun schoen, zodat die schoenen lekkerder zitten. En dan nog naar een bijzondere veiling. Een tas van Louis Vuitton is peperduur, dat weten we. Maar een neptas op een veiling, dat hij bijna 50.000 euro heeft opgeleverd, dat is wel opvallend. En dat heeft ook een reden. Our collective mischief has created a microscopic Louis Vuitton handbag. Now the handbag is so small it can be compared to a crumb. Ja, een tas ter grootte van een korrel zout dus. De kunstenaars die de tas hebben gemaakt zeggen dat het een statement is tegen de steeds kleinere, maar daardoor ook minder praktische tassen. De koper van de tas heeft bij het bedrag ook een microscoop gekregen, zodat hij die tas in ieder geval beter kunt bekijken. Heb ik nog het weer voor je. Bewolkt met hier en daar een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen ook af en toe zon, maar ook een buitje. En dan maximaal 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Wat vertraging in onze regio op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade.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 Ze wilden niet luisteren naar de politie. Eén persoon is aangehouden voor mishandeling. Een paar honderd actievoerders gingen van het Malieveld naar de Tweede Kamer... waar ze het landbouwdebat wilden bijwonen. Een jongen van 17 uit Hoorn krijgt ruim een jaar celstraf en jeugd-TBS... vanwege het doodsteken van een scholier van 14 vorig jaar. De rechter wil dat de verstandelijk beperkte tiener zo snel mogelijk aan de behandeling begint... en legt daarom een relatief korte gevangenisstraf op. En het vernielde monument voor overleden kankerpatiënten in Dronten...